Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Dat vandaag aan de grens van de Gazastrook is opgelopen tot zes. De slachtoffers zijn Palestijnen die zich ondanks waarschuwingen van Israël in het grensgebied wagen. Ze protesteren tegen de Israëlische blokkade van de Gazastrook. Israël zet scherpschutters in. Palestijnen steken autobanden in brand om een rookgordijn op te trekken. Naast zes doden zijn er vandaag meer dan 150 gewonden... van wie een aantal volgens de Palestijnse autoriteiten in levensgevaar is. Vorige week vielen bij soortgelijke confrontaties 20 doden... en ruim 1400 gewonden, allemaal aan Palestijnse zijde. Het Openbaar Ministerie heeft Italië om advies gevraagd over liquidaties van familieleden van kroongetuigen, meldt het VPRO-radioprogramma Bureau Buitenland. Aanleiding is de liquidatie vorige week van Redouan B., de broer van kroongetuige Nabil B. Het OM heeft onder meer gesproken met onderzoeksrechter Nicola Gratteri, een bekende maffiabestrijder. Hij adviseert om, net als in Italië, elke samenwerking met de maffia strafbaar te maken. De Amerikaanse jazzpianist Cecile Taylor is overleden. Hij was een pionier van de free jazz, een muziekstijl met vooral improvisatie en zonder vaste melodieën en ritmes. Taylor stond erom bekend dat hij de piano keihard aframmelde, waarbij hij alle toetsen van links tot rechts gebruikte. Hij wilde naar eigen zeggen zijn publiek in ademnood brengen. Taylor heeft 60 jaar lang opgetreden en opnames gemaakt. In 2009 speelde hij nog op het North Sea Jazz Festival. Cecile Taylor overleed in zijn huis in New York. Hij was 89 jaar. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Minima rond 5 graden. Morgen zonnig, maar in het westen meer bewolking. Het wordt dan 18 tot 21 graden.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 Je kunt het beste de omleidingsroute U47 volgen. Verder zijn er problemen op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos. Daar staat nog steeds een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Everdingen is de vertraging een half uur.